Zelf zegt Resnikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister afgelopen dag op een persconferentie... dat de Oekraïne erop is voorbereid dat het verwachte grote Russische offensief deze maand begint. Hoewel nog niet alle westerse wapens zijn aangekomen... heeft Oekraïne volgens hem genoeg reserves om de Russen tegen te houden. Ook president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak... dat hij nog deze maand een grootschalige inval verwacht. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Vanaf morgen is er een hele week staking bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en het treinpersoneel. Maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Volgens vakbond FNV zal de staking vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg te voelen zijn. Daar zijn vervoerders Keolis en Arriva voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het treinverkeer. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Het weer, het is vrij helder en het koelt af naar iets onder nul... met in het binnenland kans op mist. Overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden. In de westelijke helft vaker zon.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 I get on the floor can I swear? moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. They counting always.